Michel Koenen met het NOS-journaal. Door klimaatverandering dreigt in iets meer dan de helft van de skigebieden... een sneeuwtekort in de toekomst. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk tijdschrift van Nature. maatregelen als kunstsneeuw maken de situatie alleen maar erger... omdat het veel water en elektriciteit kost... en daarmee de CO2-uitstoot omhoog gaat. Donald Trump gaat in beroep tegen de datum van zijn rechtszaak in Washington. Het begin daarvan is door een federale rechter bepaald op 4 maart... midden in de campagnetijd voor de presidentsverkiezingen. Eén dag later, op 5 maart, staat bij de Republikeinen ook een belangrijk debat gepland. Een advocaat van Trump wilde de zaak twee jaar uitstellen... maar de aanklager vindt dat niet in het belang van het Amerikaanse volk. Tegen de Amerikaanse oud-president zijn vier aanklachten ingediend... waaronder samenzwering en pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. In Nederland zijn het afgelopen jaar 142 mensen om het leven gekomen. Door moord of doodslag zijn er 16 meer dan in 2021. En voor het eerst in tijden vielen er meer dodelijke slachtoffers in Rotterdam dan in Amsterdam, 16 tegen 10. En ook neemt het aantal vrouwelijke slachtoffers toe. In Nederland worden Europees gezien relatief weinig moorden gepleegd. Chirurgen hebben bij een vrouw in Australië een worm uit de hersenen gehaald. De vrouw van 64 kreeg twee jaar geleden ineens wekenlang buikpijn, diarree en koorts. Na behandeling in het ziekenhuis mocht ze weer naar huis... maar ze kreeg steeds meer last van vergeetachtigheid en depressieve gevoelens. Na een MRI-scan waarop een afwijking was te zien... werd ze doorverwezen naar een hersenchirurg. Die haalde een 8 centimeter lange rondworm uit haar hersenen. Die worm die komt normaal alleen voor bij pythons. Die komen voor in het gebied waar de vrouw woont. Het weer nog, gaat of 11, lokaal nevel of mist. Overdag zon en stapelwolken en vooral in het binnenland wat buien.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 Maybe I should do the same. Maybe I should do the same. The funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame, and I guess I was wrong. Uh. Don't wanna think about no. it. Don't wanna talk about mm. it. Hmm. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way blues about it, feeling the blues about it. I just can't do it. Can you tell me is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Uh. Should've known better when you came. Should've known better that you were gonna make me cry. And now it's breaking my heart to watch you run around. Cause I know that you're living a lie love. can't believe it's ending this way. Just so confused about it, uh. feeling the blues about it. I just can't do without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Oh, should've known better when you came around. Should've known better that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to now it's breaking my heart. That you live living a lie.